Al is ook Biden verrast over de snelheid waarmee de Taliban het land heeft veroverd. This did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without fight. Afghaanse leiders zijn gevlucht en sommige Afghaanse militairen hebben niet eens gevochten, zegt Biden. Intussen vertrekken er vanaf de luchthaven in Kabul weer militaire vliegtuigen met mensen die het land uit willen. De evacuaties lagen een tijd stil door chaos op de startbaan. Er liepen duizenden mensen. Onder meer een Nederlands vliegtuig dat mensen uit Afghanistan zou halen moest uitwijken naar een ander land. Er komen steeds meer buitenlandse supermarkten bij. Vijf jaar geleden waren er 740 van dat soort Aziatische, Poolse of Turkse supers. Nu zijn het er 819, schrijft de Telegraaf. De meeste mensen doen er niet al hun boodschappen... maar komen vooral shoppen voor dingen die ze niet in de appie en de boni kunnen vinden. In Israël doen ze het al en ook Duitsland en Groot-Brittannië starten er binnenkort mee. Een derde coronaprik voor ouderen en andere kwetsbare mensen. Maar hier in Nederland hoeven we nog geen derde prik, zeggen de meeste mensen tegen het Eén Vandaag opiniepanel. Beter sturen we die vaccins eerst naar arme landen. Want veel mensen zeggen dat is gewoon eerlijker. En er zijn ook veel deelnemers aan het onderzoek die zeggen dat nieuwe coronavarianten veel eerder in die armere landen ontstaan. Waar nog veel minder mensen gevaccineerd zijn. Dat zeggen zij, dat probleem, dat moet we eerst aanpakken. En dat is ook wat veel experts zeggen. Hoe meer mensen er ongevaccineerd rondlopen... hoe groter de kans op nieuwe, mogelijk besmettelijkere coronavarianten. Het weer, de dag begint aardig, maar trekt steeds meer dicht... en vanmiddag kan het af en toe regenen. Het wordt 17 of 18 graden.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 Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight And you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning and your hip is twisted stars. Where you gonna go is home to up in the morning and your head feels what's the stars Where you gonna go, where you gonna go Where you gonna sleep tonight Tot je weer wat open gaat We hebben te lang stilgezeten Ik voel je angst om op te staan We zijn gemaakt om groot te leven Dus heel veel fout kan er morgen niet bestaat tot je wereld open gaat.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 All I need. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanaf de luchthaven van Kabul zijn vanmorgen militaire vliegtuigen... met diplomaten en burgers uit Afghanistan vertrokken. Na de chaotische situatie van gisteren is de startbaan nu vrij... en kunnen er vliegtuigen opstijgen. President Biden heeft gisteravond voor het eerst gereageerd... op de machtsovername door de Taliban in Afghanistan. In een tv-toespraak zei hij nog steeds vierkant achter zijn beslissing te staan... om Amerikaanse troepen terug te trekken uit het land. Voor het eerst in 50 jaar zijn er meer vacatures dan werklozen.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 Waist inch, mook, laugh it. You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business, and he all about his business. And his name ain't none of your business. <laughs> Oh, oh, oh. Pin up girl on that poster. Say so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business. And his name ain't none of your business. oh. oh, oh. Pink like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh, oh, know, oh, baby, let them waistline. Ponytail to the waistline.